uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. In een dorp in het zuiden van Polen heeft vanavond een grote brand gewoed. Tientallen gebouwen zijn daarbij grotendeels verwoest. Inmiddels is het vuur onder controle, melden Poolse media. Zo'n 400 brandweerlieden hielpen bij de bestrijding van de brand. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Het vuur brak rond half zeven vanavond uit en verspreidde zich snel... doordat de gebouwen in het dorp dicht op elkaar staan en sommige panden van hout zijn. In Brazilië zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie... meer dan een half miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona. De afgelopen dagen kwamen in het land gemiddeld 2000 mensen per dag om het leven. Dagelijks worden zo'n 70.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens officiële cijfers is nog geen 12 van de Brazilianen gevaccineerd. John Burko, de oud-voorzitter van het Britse Lagerhuis... is van de conservatieve partij van premier Johnson... overgestapt naar oppositiepartij Labour. Burko zegt dat hij nu meer op één lijn zit... met de sociaaldemocraten van Labour dan met de conservatieven. In een interview met een Britse krant noemt hij de partij van Johnson populistisch... en soms zelf xenofoob. In de avondwinkel in Rotterdam is vanavond een man gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten. Het slachtoffer was na het schietincident aanspreekbaar, zegt de politie. Hij is ter plekke behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de dader. En op het EK voetbal hebben Spanje en Polen gelijk gespeeld met 1-1. Eerder vanavond won Duitsland met 4-2 van Portugal... en wist Hongarije gelijk te spelen tegen Frankrijk. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Het weer. Vanavond eh, vanuit het zuidwesten kans op zware buien met onweer en zware windstoten.